Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een school in China zijn zeker 15 kinderen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in het oosten van het land. Volgens Chinese media raakte de bus van de weg toen hij uitweek voor een ander voertuig. In de bus zouden zo'n 30 basisschoolleerlingen hebben gezeten. Behalve 15 doden zijn er zeker 8 gewonden. In China was net een discussie op gang gekomen over de onveiligheid van het schoolbusvervoer. Vorige maand vielen ruim 20 doden bij een botsing van een schoolbus met een vrachtwagen. De politie beschikt over software die geïnstalleerd wordt op computers van verdachten. Die kunnen zo in de gaten worden gehouden. Dat schrijft minister Opdelta aan de Tweede Kamer. Volgens Opstelten is de software in een zeer beperkt aantal gevallen ingezet. Om wat voor software het precies gaat wil Opstelten omwille van de veiligheid niet kwijt. Afluistermethoden in een woning mogen alleen worden toegepast bij ernstige misdrijven... waarbij voorlopige hechtenis is toegestaan. Opstelten heeft zich door het Openbaar Ministerie ervan laten verzekeren dat de software volgens de regels wordt ingezet. De brief van Opstelten is een reactie op Kamervragen van D66, SP en GroenLinks... naar aanleiding van berichten dat de Duitse politie over afluistersoftware beschikt. De VS en Groot-Brittannië hebben positief gereageerd op de belofte van president Medvedev... om de verkiezingsuitslag in Rusland te onderzoeken. Vorige week botste de Amerikaanse minister Clinton met de Russische regering... toen ze haar ernstige zorgen uitsprak over de berichten over verkiezingsfraude. Nu noemde zij en haar Britse collega Heek de belofte van Medvedev op een gezamenlijke persconferentie geruststellend. Wel willen ze pas een definitief oordeel vellen als duidelijk is wat de Russische regering met de bevindingen doet.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 Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw.